Kees Groot met het NOS-journaal. Er lijkt een goede kans te zijn dat de nieuwe mediawet van staatssecretaris Dekker toch wordt aangenomen in de Eerste Kamer. De oppositie, die in de Eerste Kamer een meerderheid heeft, had forse kritiek op de wet. Dekker heeft al toegezegd dat hij zich niet meer zal bemoeien met de benoeming van toezichthouders bij de NPO... en probeert nu ook de angst weg te nemen dat de NPO te veel invloed krijgt op de programma's. Als hij daarover vanavond heldere antwoorden geeft in de Eerste Kamer... gaan oppositiepartijen D66, ChristenUnie en GroenLinks waarschijnlijk akkoord... en krijgt het voorstel van Dekker toch een meerderheid. Aung San Suu Kyi wordt definitief geen president van Myanmar, het vroegere Burma. Ze komt niet voor op de lijst met presidentskandidaten. De 70-jarige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede was getrouwd met een Brit... en heeft kinderen met de Britse nationaliteit... Volgens de wet mag een politicus met zo'n achtergrond geen president worden. Het leek er even op dat de wet zou worden aangepast, maar dat is niet gebeurd. Het parlement van Myanmar kiest op 10 maart een nieuwe president. Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo heeft ruim 4 miljoen euro opgehaald voor de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag van ruim een jaar geleden. Tienduizenden mensen uit 84 landen hebben geld gegeven. Bij de aanslag door moslimextremisten op de redactie van Charlie Hebdo kwamen twaalf mensen om het leven. Voetbalclub Fortuna Sittard heeft geen nieuwe sluitende begroting kunnen presenteren. De club uit de Jupiler League miste de deadline die door de KNVB was gesteld. Fortuna moest in totaal 9 ton verzamelen om faillissement te voorkomen. Volgens de directeur mist er nog een substantieel bedrag. De club gaat vanmiddag toch weer om de tafel met geldschieter Nol Hendricks... om te kijken of er nog een financiële injectie mogelijk is. Het weer, een neerslaggebied, trekt van west naar oost. In het oosten valt wat natte sneeuw, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Het is 1 tot 4 graden. Morgen winterse buien met kans op wat onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 precious little diamond.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 stories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 我下一次做，却很重。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 broad daylight Zandvoort. I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind.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 come from